Eh, bedankt voor je komst eh, naar de studio toe. Eén eh, uur was te kort. We hadden hier een dag van kunnen vullen. Ja, want je hebt zoveel gedaan voor de maatschappij. Zoveel goeds. Enorm bedankt. Ja, graag gedaan. Dit was het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort. Onze gast vandaag was Willem Michel. Volgende week dan kunt u ons weer horen van 12 tot 1. En dan is de gast hier Rax Rudolfus met een heel verhaal over het Zandvoort Trommelkorps waarvan zij de oprichter was en dat begeleid heeft eh, tot het laatste tromgeroffel aan toe. Rax Rudolfus volgende week zaterdag 12 uur in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Zandvoort. Ik wens u heel fijn proesterliefde toe. Dit was Pieter Jouwstra voor de techniek en de muziek was van Willem Kornheijer. Dank jullie wel en tot volgende week.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 En onder mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. Gevoelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Tilburg in de van aan de Vetriolenhof. Nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Van platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet Deze geluidsdragers de tand des de doen doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje, wij keken als kind, toen het smaak was verzand, en we hebben dat vroeger in het album geplakt. Weet je nog waar, Wij piekten hem vast alle weken, weet je nog wel Het was op dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje, er was een my potion of pain And en late pursuits of a youth keep on name Make your Wij kiekten al zo liepen binnen, op de Hoe hebt die van ons weggenomen? Leven op aarde. Er is nog één die Weet je nog Leven op aarde. van het grapje die jij aan me preek. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Leven op aarde. stond die dame steeds te dromen. Hekelige Alpen, wat in de Alpen had gekomen. Hekelige Alpen, wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd. Toen heb ik het blad uit het album gescheurd. Hekelige Alpen, vond bijzonder goedemorgen. Ik ben beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marian Zandvoort en ben je mee terug op reis door de tijd. Mijn de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En vandaag jaren 50, 60 en het grootste jaren 70. De jaren 70 en 1975. Dat is nog even een mooie jaar. En nu zult u denken, hoeveel dat? Dat is het niet. Maar ik, ik ben geboren 1975. Hier in Zandvoort, hoorde muziek als opening onze herkenningsmelodie. En nu Davids, de plaatje, opgenomen in 1928 met de eh, Wegen van het Eind. We zijn het onderweg nu banden met de schep vreugd in je leven. Deze muziek van Tante Leen en Oh Sorry. Ik heb zo vaak horen zingen, jouw stem hoor ik iedere dag. Maar één ding wou ik nog vragen. Ik heb maar één wens als het mag. Oceanie. side vervelend, maar dat zit me in het bloed. Neem het leven zo het valt, met een opgewekte gemoed. Niets kan mij meer irriteren, zien mijn zenuwen de baas. Wilt u weten hoe dat komt, luister dan naar mijn Zet de in het leven, zet de zorgen aan de kant. Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand in je leven strijd. Een verzetje op zijn tijd, maar schept kleuren in het leven, zet je zorgen aan de kant. vrouw je heet verlaten en zezel stil vandoor Met je allerbeste vriend, die je niet zo graag verloren Moet je mens te blijven, want bedenken aan je vriend Zet je droep op de knul, nee dat heeft hij niet verdiend Snap vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant Want niemand leven, heb jezelf nog in de hand Nee, nee, je leven strijd. Een je op zijn wijk. Met zijn vreugde in te leven. Zet de zorgen aan de kant. je even in de zit, Neem dan ook een goed besluit. Jonas in de walpjes zat, kwam die er toch ook weer uit. Ik word nimmer levensmoeder, want ik kijk ze nu en dan naar het lachende gezicht van zo'n kleine pindaman. Het meute in het leven zet de zorgen aan de kant. Wat niemand kan leven, heb je zelf toch in de hand. Neem je lieve tijd, verzet je op zijn tijd, want het bloeide in uw leven, zet de zorgen aan de kant en laat Ik wou dat je hart een kast was met een doorraadje En dat ik kon kijken een verwoorden Dan moet je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al Als ik vroeg, dan je wel een beetje Verliefd is iedereen, dan is dat weet je Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je Zodra je je naar wat aan de Luistert weet je Dat wordt weer net zo niet verstout vergeten. Met ronde hoekjes, een klein cafeetje en centen in de maneschijn. Met rozen geur en kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik smeer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je op meneer, dat wat weet je Je hart kan wel eens meer op een nu je Dat weet je maar dat weet je Soms vergeet je wel een beetje gauw je eentje Van trouw Maar toch ben ik blij dat mijn hart op geen deur ligt Want je weet nooit wat er in het interieur ligt Wel wil ik geloven als we ons verloven en je vraagt in je trouw, zeg ik nooit tegen jou. Someday outside on the window The road is blown. Je vreugde blonk in ik zie je eeuwig trouw. Een beetje je, verliefd was je wel meer meneer, meer, dat weet je. Je hart kwam eens meer op een beetje. Dat weet je maar, een weet soms vergeet je wel een beetje. hou je eentje van kou, ik En die Bolivia vertoont alleen met O Juni, wekenlang man die met schip vreugde in je leven, door de groen, een vrolijke plaat van Tim Schulte, Goed Berg, nog een terug in de tijd, 1952, waarin een artiest is geboren, op 21 april 1918. Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver, Christian, we hebben het over nog steeds actieve zanger, het treedt we sinds 2008 niet meer op een zaal. De drie Wingman spelen ze van Eric Christian op Spring naar achteren en op uit 1952. Karel kreeg een mooie fiets, kan maar zijn idee. en Maar zij zeker honderd keer zijn voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en moederstijl, stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air achterband is wel zacht, maar het geeft niet liever kop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Voor jou neem ik dat risico, voor jou neem ik een dus stok. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring dus maar achterop. En als mijn band nog springen kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen schat, maar ik wil met je mee. Een achterband is wel wat zacht, maar het geeft dus niet liever pop. Spring maar achterop op spring maar achter. Later ging hij naar stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een blauw coupé. En reed hij soms op weg naar huis zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met type daar wat stil en zei hij altijd blij. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet op pot. Spring maar achterop, spring maar achterop, Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik wat Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. En Als mijn band nog springen kind, dan gaan we met lijn twee. Want jij moet verder lopen schat, maar ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef geeft niet lief op Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Zo verstreken in geluk voorbij de menig jaar En als je die nu Anna heet is eens zo dik en zwaar Ze zit nog wel eens achterop, maar toch zo vaak niet meer Want als ze er maar over spreekt, dan moet ze iedere keer en dan is vriendjes aan, wat schiet ik ermee op. Spring niet achterop, spring niet achterop, spring niet achterop. Wat heb ik aan die risico, bezorg me nu geen strop. Spring niet achterop, spring niet achterop, spring niet achterop. Want als mijn band eens springen zou, dan zat ik er toch mee. Nu je zin, stap jij maar op mijn twee. Mijn binnenband ligt langs de stoep, raak jij dat ding eens op. Binnenband achterop, kinderachterop, wind achterom. Wind Maar achterom. Oh, Thank you. vind je niks te zoeken had Vond ik daar een grootste schat Een engel aan ze had Een neus en een kersenmond Kersenmond, kersenmond Een neus en een kersenmond Wat was die appeltje zo rond? Oh, oh, oh, Nooit vergeet deze dag, Hassan was rozenlang en lach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar parelneus en een kersenmond. Met parelneus en een kersenmond. En wangen was zij appeltjes rond. Nou, huis toe gaan, maar kom die schat niet in staan. Bij het ligt in de land gaf ik aandoenlijk zoen op haar wipneus en een kersenmond. Kersenmond, op haar neus en een kersenmond. En dan was die appeltje rond. In ons huisje op de hei, de kwamen op de nacht in mij leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een de neus en een katsenmond. Katsenmond, ze hebben een witte en een katsenmond. En allemaal als die appeltjes zo Thank vijftig jaar zijn heen gegaan Onze liefde bleef bestaan Op dat bankje in de laan Keek nog even graag Maar haar de neus Niet op zijn mond des Van haar de neus Niet op zijn mond Van me als die appeltje zo rood Van me die appeltje zo rood Van was die appeltje zo rood Thank you. Misschien ieder we een muur in de natuur Was de schot vol avontuur een aardig klein huis Aan de rand van de hei Ga ik zomers logeren Zo zorgloos en vrij Zingt dan hoog in de bodem Zo'n eeuwige fuif Dan weet ieder meteen Dat de spotvogel fluit Karnaval, tibidi Dan voor ik verlaten Het schot van Cleopatra When you understand that love is something special Thank you. van hout met oudjes opvegen fluit en In het sterrenhoed van het orkest zonder naam met diepneus en kersenmond ook een plaat regelmatig gebruiken in dit programma. En daarvoor Eddie ik met Spring maar 1952. En hij is nog steeds in Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en als iedere week op de dinsdagochtend tussen 11 en 12 ben ik er Even de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Vandaag. De jaren 50, 60 en 70. Opera Klaar. Een goede afgespeeld En het volgende nummer is een van mijn favorietjes van Wim Zonneveld. We doen het samen met de Ramblers. En Is is goed? It's my fault, no, no, no Zoon en klein, zo'n fan en orgeldraaier staan ik hier. Ik demonstreer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensenstank stanken zeer beleefd en tikken en er Wij maken van het leven meer een geintje, lijkt Middelbare dame, een kleinigheidje voor de de In het eruit, middelbare dame, of kan weer moeilijk zijn dit paard? Stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, Is u dat? Dit politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms eens huil of je lijlen, zegt dan maar. Ach, niet op reageer alleen maar, en het is voor mekaar. and inflamed Hollow and feeling eternal Cause by now every day that it man is stop planning tonight You know how je it Now Waar road so now I'm starting to natural And we that the one And the the nothing Don't Dat de De van het them en en them laugh de you wanna be free dan poison, dat freezing, I'm als een beest. We in met Zandvoort en Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroepen. CFM, En onder de mom van Zandvoort en Zandvoort. nemen we mee uur meer muzikale reis voor de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een aan en inschakeling van historische feiten en Fraaij, en alles onder de muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van Rock ongehoorzaamheid, Vrije seks. de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bandy. Welke verbeelde en voorbeeldeloze vrienden. Nu al historische muziekprogramma Zandvoort en Zandvoort. Van onze opplaten van schellak en vinyl draaien we volle voor Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort en Zandvoort met Mario Zandvoort. Dat ben ik vergeten Maar je ogen Vergeet ik nooit meer Toen nog altijd Dat wil ik wel weten op een haan dan zie ik je veel. Want geen ander is er dan nog geweest voor mij. Toen ik afscheid van jou, ging het geluk voorbij. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je kussen vergeet ik nooit meer. De zee was er blauw. daar danste ik die avond een tango met jou Hoe je heet, dat ben ik vergeten Maar de ogen vergeet ik nooit in Dat ben ik ik Zandvoort. Nieuwe oud-Hollandse muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. We hebben een paar van Erik die nu met, die heette, heb ik vergeten, moet even kijken, opname 1954 worden we de muziek van eh, Leentje van Kapel. Kapel, samen met Kinderpoel, Karrekieten, Spoken, Baverlappen, Pim Zonneveld. Mooie man. Nederlandse oorvol man. En ik nog meer mooie muziek van op de lijst staan. Horen wij hem straks zo meteen. Maar eerst Adele Bloemendaal met vier nog even over. En nu hier, via van Zandvoort, Zandvoort Muziek. als je begreep Vermoord met vijf vier De supporter renden het veld toen op En riep vol wanhoop Kom aan het nog een keertje over en doen Want het was niet naar mijn zin Kom aan en het nog een keertje over en doen In de begin maar bij de 1 allemaal. Kom aan en het nog een keertje over en doen dame met blond haar Krijgen een zwart kind, dat ze ook Haar echtgenoot, die rood haar had Die En zij nadenken het Nog een keertje over doen. Want het was niet naar de zin het nog een zwart kind overdoen En ging maar bij me Mannen nog een keertje over doen, Want het was niet naar misschien maar misschien. Het vallen me net nog eventjes over, want was dit maar misschien. Al vallen me net nog eventjes over, misschien maar misschien. Het vallen me net nog eventjes wat want was over Fringe. En de Fringe is begonnen met de grote het In the Dat is Yeah. When you think I'm nothing and trying yet Will you remember the fact that nothing is improvised not you think this is us way Both both we can The only choice that I'm the fire We might have been so right Olha isso, fundo, você está rico. die een vriendje hem het Zullen we het nog een keertje overdoen? Ligt aan. 1966, wij de Groot met meneer de president. Toen, van de les met Sjaken van de Hoek en Jeffy. Opgenomen in 1975. En de Christian. En die zijn we met met Renzo En Dat is opgenomen in 1975 heeft er een grote hoek in de hitlijsten. Nou ja, hitlijsten. Hij stond even in de hitlijsten. Misschien komt er een hit uit de laatste week. Hitparade stond. Of het even of het even niet kan doen. Maar dat het samen met Bell. en van de mannen van de jeugd. Die deed ook Rozemonde en dan Rozemonde 2011. Dit is het origineel van Lennepjes Te zijn het Mieke 1975 ding muziek en het neem ik Het duurt aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Moet je dit een keer beluisteren? In de herhaling. En anders, overleven maandag. Of 11 Tot volgende week. Hedwig is eventueel een nieuwe verenigingsvereniging van Zandvoort uit Zandvoort. En is Mario Zandvoort weten we nog een hele fijne dag, een fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag. Graag tot een andere keer.